Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Door een grote computerstoring bij het ministerie van Defensie... ligt de interne communicatie van de brandweer, politie en ambulance eruit. Agenten hebben nu telefonisch of via sms'jes contact met elkaar. De 112 is nog wel gewoon bereikbaar. De storing duurt inmiddels al dik 10 uur en daar verbaast deze tech-expert zich toch wel over. Deze storing begon gisteravond om half elf al met een tweet van de kustwacht. En dat was eigenlijk een heel opmerkelijke tweet waarin ze zeiden onze radio doet het niet, eh, onze telefonie doet het niet. Wij zijn onbereikbaar, bel 112. En dat gebeurde dus eigenlijk al voor middernacht. En eh, sindsdien loopt het probleem nog steeds voort. En zulke langdurige netwerkstoringen zijn, zijn echt heel bijzonder. Door de computerstoring kun je ook op verschillende plekken geen rijbewijzen, identiteitskaarten of paspoorten ophalen. Onder meer in Zwolle, Apeldoorn en Gouda kunnen ze in dat gemeentehuis niet helpen. En door die grote storing ligt ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport plat. De hele ochtend al worden de vluchten gecanceld, vertraagd of omgeleid. En dat is flink balen voor deze reizigers. Zwaar vlug geannuleerd. Die weet niks, dus uh, we zien wel. En ik zie dus net dat de eerste vlucht die gecanceld is, is die van ons. dus ik weet helemaal niet wat we gaan doen nu. Eh. Nou gaat het misschien wel helemaal niet door. Nou ja, we doen niet doen dat het het ergste van de wereld is natuurlijk. Maar eh, ja, het is afwachten. Het is niet anders. Ja, tot zeker vijf uur vanmiddag kunnen er op Eindhoven Airport geen vliegtuigen vertrekken of landen. De politie heeft een politievrijwilliger uit Utrecht opgepakt. Die wordt verdacht van seksueel contact met minderjarigen. En ook zou de man van 36 kinderporno hebben. De vrijwilliger is voorlopig geschorst. En bij de politie werken verschillende soorten vrijwilligers... die onder meer kunnen helpen bij onderzoeken. En de dinnertrain gaat niet meer rijden. Het bedrijf achter de luxe diners in een rijdende trein is failliet verklaard. De dinnertrain had het de afgelopen weken al moeilijk. Zo waren er technische problemen met de treinen. En mensen die gereserveerd hadden kregen toen ook niet direct hun geld terug... En er wordt nog gekeken of er een nieuwe eigenaar de dinnertrain weer op de rails kan krijgen. Het weer dan nog vooral overgoten met heel soms wat lichte bewolking. 26 tot 30 graden is het. En vanavond blijft het ook nog lekker lang zonnig hoor. Eh, morgen een mix van zon en bewolking. En het wordt dan weer ietsjes koeler. Een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het verkeer langzaam...